Zit van der Linde met het NOS-journaal. Politievakbond ANPV vindt dat een conferentie over Oekraïne volgende maand niet in Nederland gehouden kan worden. De bond stelt dat de politie overbelast is en deze conferentie er niet bij kan hebben. Op 14 juli ontvangen minister Hoekstra en het internationaal strafhof verschillende delegaties in Den Haag... om te praten over oorlogsmisdaden in Oekraïne... Volgens de politievakbond wacht agenten een enorme bulk beveiligingswerk... die zeker de gespecialiseerde eenheden niet aankunnen. De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben een speciaal coördinator aangesteld om de problemen op het stroomnetwerk aan te pakken. Het netwerk is overbelast en er is volgens de netbeheerder geen ruimte meer om nieuwe bedrijven aan te sluiten. De coördinator gaat zo snel mogelijk bekijken hoe de ruimte op het netwerk maximaal kan worden benut. En daarnaast investeert netbeheerder Tenet de komende 10 jaar ongeveer 2 miljard euro in beide provincies. Dat geld gaat onder meer naar nieuwe hoogspanningsstations. Een man van 47 uit Rotterdam is veroordeeld tot een taakstraf van 140 uur... wegens bedreiging van onder meer premier Rutte. Ook moet hij zich laten behandelen. De man had in Telegram-groepen bedreigingen geuit, ook tegen de politie. Volgens de rechter waren de teksten een aanmoediging om geweld te gebruiken. De man zei boos te zijn vanwege de coronamaatregelen... en beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Lieke Martens vertrekt bij Barcelona. Ze speelde de afgelopen vijf seizoenen voor die club. Martens werd met Barcelona drie keer landskampioen, won vier keer de nationale beker... en vorig jaar won de club de Champions League. De 29-jarige Martens heeft nog niet bekendgemaakt bij welke club ze komend seizoen speelt. Naar verwachting is dat Paris Saint-Germain. Franse media melden dat die transfer al rond is. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen zijn er ochtends wolken in het noorden. Verder veel zon met 26 graden in Friesland en 30 in Limburg en Noord-Brabant.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 Een hart van kerosine En jij houdt haar je aansteken bij ei, ei, ei. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevochtigen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu... paar. Een beetje liefde. Een beetje liefde. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. again to handle competition. You only knew in five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. Hey, love. Yeah. at the bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream head. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man way, love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.